uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. In Italië hebben reddingswerkers de hele nacht gezocht naar overlevenden van de aardbeving van gisternacht. Op sommige plekken werd gezocht met graafmachines. Op andere plekken ging dat met de blote hand. Het dodental van de beving is opgelopen tot 159. Honderden mensen zijn gewond, enkele duizenden zijn dakloos. In de zwaarst getroffen dorpen is geen huis onbeschadigd... veel huizen zijn ingestort. Afghaanse veiligheidstroepen hebben een einde gemaakt aan de aanval op de Amerikaanse universiteit in Kabul. Zeker twaalf mensen zouden zijn omgekomen, onder wie zeven studenten. De twee daders zijn doodgeschoten. De gewapende mannen bestormden gisteravond het terrein van de Amerikaanse universiteit. Dat gebeurde vlak na een ontploffing voor het terrein. De aanval leidde tot veel paniek. Studenten probeerden te vluchten en sprongen onder meer vanaf de eerste verdieping naar beneden. Voor de Engelse zuidkust zijn gisteren in een paar uur tijd vijf mensen verdronken. Eén persoon wordt nog vermist. De Engelse reddingsbrigade denkt dat de zwemmers last hebben gehad van een sterke stroming. Een officiële waarschuwing was er niet. Gisteren was de tot nu toe warmste dag van het jaar in Engeland. De stranden waren daardoor overvol. Ajax is er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de groepsfase van de Champions League. De Amsterdammers gingen hard onderuit tegen FK Rostov. In Rusland werd het 4-1, niet genoeg na de 1-1 in Amsterdam. En Ajax is door het verlies wel verzekerd van Europa League voetbal. En Jasper Sillissen vliegt binnen nu en een dag naar Barcelona om daar medisch gekeurd te worden. Dat zei de keeper na de nederlaag tegen Rostov. Volgens de Telegraaf heeft Ajax al een vervanger binnen voor Sillissen. Tim Krul wordt voor een jaar gehuurd van Newcastle United. Het weer nog. Het wordt opnieuw tropisch warm met lokaal 35 graden. In de middag aan de strand wind van zee. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB.